10 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De beschieting van het gebouw van het tijdschrift Panorama in Amsterdam... met een raketwerper was een gerichte aanval op de persvrijheid. Dat zei het Openbaar Ministerie vandaag op de eerste zitting in de zaak... tegen drie verdachten. Ze zijn geleerd aan motorclub Calo Wago. Een van hen wordt beschouwd als organisator... een tweede als schutter... en een derde man zou de vluchtauto hebben bestuurd. De politie was voor de aanslag al getipt dat leden van motorclub Calobago mogelijk een ernstig misdrijf voorbereiden, maar vond de aanwijzingen niet concreet genoeg om in te grijpen. Bij parkeerplaatsen langs snelwegen en bij natuurgebieden komen informatieborden over de Afrikaanse varkenspest. Daarop staat onder meer hoe mensen kunnen helpen voorkomen dat de ziekte ook in Nederland opduikt. Belangrijkste aanbeveling is om geen etensresten in de natuur achter te laten. De Afrikaanse varkenspest is onlangs ook in de Belgische Ardennen vastgesteld. En de Nederlandse varkensboeren zijn bang dat de ziekte overwaait naar Nederland. Bij de laatste uitbraak van varkenspest in 1997 moesten 10 miljoen varkens worden afgemaakt. Frankrijk heeft een eerbetoon gebracht aan de overleden chansonnier Charles Aznavour. President Macron noemde hem bij de ceremonie in Parijs een van de gezichten van Frankrijk. Het Franse publiek was massaal op de ceremonie afgekomen. Als Asnavoers kist was bedekt met een Franse vlag. En daarachter lag een krans in de kleuren van de vlag van Armenië... het land waar zijn ouders vandaan kwamen. In Amsterdam is een vrouw opgepakt die zeker vijf alleenstaande bejaarde mannen zou hebben gedrogeerd en daarna bestolen. De vrouw van 36 sprak haar slachtoffers aan op straat en wist ze zover te krijgen dat ze haar mee naar hun huis namen. Daar deed ze iets in het drankje van haar gastheer, waardoor hij het bewustzijn verloor. Daarna ging ze op rooftocht door de woning en verdween met haar buit. De politie sluit niet uit dat de vrouw meer dan vijf slachtoffers heeft gemaakt.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 Welkom bij See het? Ja, niet je het in de avond, hè. See het gewoon keihard. See het Sessions. En nu een uur lang non-stop in de mix. The one and only DJ Dion Sydney. In de mix. feeling bold. Disco night. Colored squares, flashing light, feeling bold. Disco night. Colored squares, flashing light, feeling bold. disco this this colored squares, flashing light, feeling bold. Disco night. Colored squares, flashing light, feeling bold. disco disco disco. getting bold. This, this. I'm taking, but I could keep on because the forest has got a lot of power and it makes me feel like that. It, it makes me feel like that. walking the trap like a boss, boss. Yeah, I came in with a saw, yeah. Yeah, I came in with a saw, yeah. Walking the like a boss, boss. Walking the trap like a boss, boss. Yeah, I came in with saw, yeah. Yeah, I came in with saw, yeah. Walking the trap like a boss, boss. Walking the like a boss, boss. Yeah, I came in with a saw, yeah. Yeah, I came in with a saw, yeah. Walking the trap like a boss, boss. Walking the like a boss, yeah. Walking in the trap like a boss, boss. Walking in the trap like a boss. Yeah. all. Yeah, bitch, I flare it raw. Yeah, bitch, I flare it raw. Yeah, yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Ooh, bitch, I flare it raw. Yeah, bitch, I flare it raw. Yeah, walk in the trap like a boss. Ooh, walk in the trap like a boss. walk in the trap like a boss. Ooh, walk in the trap like a boss. Yeah, I came in with a sauce. Ooh, yeah, I came in with a saw. Ooh, bitch, I flare it raw. Ooh, bitch, I flare it raw saw, yeah. Yeah, I came in with a saw, yeah. Walking in the trap like a boss, boss. Walking in the trap like a boss, boss. Yeah, I came in with saw, yeah. Yeah, I came in with saw, yeah. in the trap like a boss, boss. in the trap like a boss, yeah. Walking in the trap like a boss, boss. Walking in the trap like a. boss. En nou zeggen van... hoh, ik ben nou helemaal in de stemming gekomen. Trek dan je stoute schoenen aan. En spring in de auto of in de trein naar Amsterdam. Want vanavond kun je hem live zien. Live in de actie in Club Smoky toch Dennis? Ja, ja. Hoe laat begin je? Even je schuif openzetten. Ja. Van eh, half twee tot vijf. Oké, dus je hebt nog eventjes... ja. Mocht je nou eens zin hebben. Club Smoky, je staat gewoon op de gastenlijst. Kom gezellig een drankje doen. En een dansje natuurlijk. Wat, wat, wat zeg je allemaal? Zeg gewoon dat je via See komt, dan ben je zo Dan, dan is alles geregeld. Dit was weer See Voor de 5 oktober. Ik hoop dat je Beestdagdag hebt genoten.